Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Paus Benedictus spreekt vandaag tijdens de paasmis in Rome de zegen Urbi et Orbi uit, voor de stad en de wereld. Dat doet hij vanaf een balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Gisteravond opende hij in dezelfde basiliek de traditionele viering van Pasen. In aanwezigheid van 10.000 gelovigen ontstak Paus Benedictus het paaslicht. Tijdens de urenlange paaswaken werden ook acht volwassenen gedoopt. Telefoonbedrijf Vodafone heeft nog een paar dagen nodig om voor alle klanten de voicemail te herstellen na de grote storing van woensdag. De voicemail is de eerste storing die wordt aangepakt. In een deel van Zuid-Holland kunnen sommige klanten nog steeds niet bellen, sms'en en internetten. Ook hebben mensen geklaagd dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Volgens Vodafone is ook dat een gevolg van de storing. De website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is aangevallen. Sinds gisteravond is de site slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen vanwege draconische toezichtsvoorstellen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om real-time e-mail en telefoonverkeer in de gaten te houden. Critici noemen het voorstel een aanval op de privacy. Het failliete fotobedrijf Kodak wil 300 managers toch nog een bonus geven. Het Amerikaanse bedrijf heeft de rechter om toestemming gevraagd. Kodak wil 13,5 miljoen dollar aan hun managers geven in de hoop dat ze blijven. Ze hebben namelijk veel informatie over Kodak en kunnen helpen bij een doorstart. Het 130 jaar oude fotobedrijf ging failliet in januari. dat last van Japanse concurrenten en slaagde er niet goed in om over te schakelen op digitale fotografie.